Daarin moet staan welke centrale wanneer dichtgaat. In het regeerakkoord staat het voornemen om de kolencentrales uiterlijk in 2030 te sluiten. D66 en de ChristenUnie willen dat voornemen nu definitief maken. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt weinig te kunnen doen tegen een truc om huurtoeslag te krijgen. Het komt geregeld voor dat kinderen een huis huren van hun ouders en daar huursubsidie voor ontvangen. Veel Kamerleden storen zich daaraan. Ze zeggen dat de huurtoeslag daar niet voor is bedoeld. Ook Ollengreen noemt het onwenselijk, maar ze ziet geen kans om de regels voor huurtoeslag speciaal voor families te veranderen. De grondwet bepaalt volgens haar dat je geen onderscheid mag maken tussen mensen die een huis huren van een familielid en andere huurders. De democratische senator Al Franken stapt op vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. De senator uit Minnesota lag al langer onder vuur, onder meer omdat hij, toen hij nog tv komiek was, een presentatrice tegen haar wil tongzoende. Daarna volgden meerdere beschuldigingen. De Democrat houdt vol dat sommige beschuldigingen onterecht zijn. Franken is de tweede politicus in het Amerikaanse congres die moet opstappen vanwege MeToo-beschuldigingen. Eerder deze week trad de 88-jarige democraat John Conyers af. In Scheveningen zijn bouwvakkers gestuurd op een onbekende Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Die lag verstopt onder het zand. Binnen lagen onder meer een Duitse krant uit 1945, delen van een legeruniform en munitiehulzen. De bunker staat niet op oude tekeningen van Scheveningen. In januari wordt de bunker helemaal opgegraven en uitgebreid onderzocht. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. De wind is vrij krachtig tot stormachtig, maar later vanavond wordt het rustiger. Morgen geregeld buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. En het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het was een van de drukste spitsen van het jaar vanwege de regen die viel. We zijn wel op de terugweg, maar het is nog niet gedaan met de avondspits in de Randstad. De meeste vertraging heb je nu rond Rotterdam en Amsterdam. En dit zijn de files die er echt uitspringen. Eh, door een ongeluk bij Diemen op de A1 staat het hartstikke vast op de A10. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Knoopend Watergraafsmeer bijna 40 minuten extra. En op de A10 Zuid vanaf Geuzenveld drie kwartier tussen Geuzenveld en Knoopend Watergraafsmeer. De A12 Den Haag-Utrecht is vastgelopen na een ongeluk bij Prins Klausplein. 20 minuten vertraging vanaf Den Haag-Malieveld alleen al. Op de A20 bij Rotterdam was ook een ongeluk, richting Gouda.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 Ja, dat was hem. All That You Want van Ace of Base. Het is eh, bijna uh, <clears throat> zes minuten voor acht geworden. Dat betekent dat we hem even weghalen. Want anders dan eh, krijgen we ergens aan het eind van de, dit uur... een hele fijn een iets met... Ja, weet je, dan... dat de Bob non-stop één minuut ergens uithaalt. En dat gaan we dus niet doen. We gaan gewoon nog even ergens een eh, nummertje draaien wat eh, wel leuk is. Um, nou zat ik eventjes te denken aan iets wat we al eh, wat, wat, ik al door wel eens doe. Hè? Dat ik dan een dance classic pak. Maar ik doe toch nog even wat anders. En waarom? Ehm, dat heeft ook te maken dat ik ergens binnenkort nou ja, binnenkort vanaf januari ergens eh, voorop eh, gaat draven. En ik weet al met welk nummer ik eh, ga beginnen voor dat programma. En verklap ik al iets. Maar ach, dat... Nou ja, ik zal het gewoon zeggen. Ik uh, ga Zandvoort op zaterdag doen. Dus dat, dat is dan gewoon bij deze <laughs> gewoon, gezegd. Even officieus voor de, voor de mensen die dan nu even zitten te, te luisteren. Maar vanaf januari komt het gewoon weer terug. Eh, het zal nog eh, wel eh, hier en daar wat bekend worden gemaakt. Links en rechts. Maar ik kan het al gewoon al, alvast eventjes zeggen. Dus dat, dat zeg ik er dan maar gewoon bij. En het plaatje wat ik in mijn hoofd heb. En dat moet ik ook echt gewoon ook in januari doen. Dus dat zal de eerste zaterdag van januari wel worden. Dat ik dan tussen 2 en 5 het programma ga doen. Met wie erbij, dat, dat is nog eventjes onbekend. Maar dan zit ik altijd al eh, even te bedenken. Eerst eh, moet je natuurlijk ook het eh, programma zelf bekijken. Maar ook, ja, er zijn nummers waar ja, ook weer terug naar de jaren 70 en de jaren 80. Dat soort werk zal je regelmatig gaan horen in dat programma. Want daar is het programma eigenlijk ook bedoeld. Hoewel ik altijd toch een zwak heb voor Nederlands popmuziek. En deze zijn doorgebroken, dus die mag er zeker wel in. En daar ga ik dan ook mee beginnen. Ik heb het over The Night. En The Whale tot 8 uur. Maar deze ga je dus ook horen de eerste zaterdag als het eh, programma dus gaat lopen. Vind ik wel leuk, eerlijk gezegd. Tot straks, na 8 uur.